Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pand van een bouwmarkt in Groningen is ingestort. Komt mogelijk door de storm en de harde windstoten. Deze man zag het gebeuren. Ik eh, zat met mijn schoonvader, mijn vriendin, dochter... Nou, nog een paar mensen aan de keukentafel. Ik kreeg een telefoontje en ik loop weg naar de voordeur. En eigenlijk op dat moment zie, je, eh, zie ik die eh, vlaggenmast omwaaien. En daarna de rest van het gebouw. Ja, met een enorme klapper geweld. Dat is eh, ja, met geen pen te beschrijven. Ja, voor zover bekend was er niemand in het pand aanwezig. Op andere plekken in Groningen waren ook al problemen. Meerdere winkels werden ontruimd... omdat er door harde windstoten schade was ontstaan. De politie heeft een man opgepakt die vorig jaar een explosief zou hebben laten afgaan... bij het huis van een agent in Tolen in Zeeland. In het huis waren op het moment van de knal twee jonge kinderen aanwezig. Niemand raakte gewond. De verdachte zou de aanslag gepleegd hebben omdat hij een boete had gekregen. Judoka Noël van het End wordt misschien twee jaar geschorst. Hij zou fouten hebben gemaakt rondom zijn dopingcontroles. Volgens de dopingautoriteit heeft hij twee testen gemist... en één keer liet hij te laat weten waar hij was. Van het End werd in 2019 wereldkampioen. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen de schorsing. En buurtbewoners in Amsterdam-Noord zitten met een probleem voor hun deur. Letterlijk, want de grote visvijver die daar ligt... stroomt langzaam leeg omdat hij lek is. Nou, de vissen sterven daardoor uit en liggen daarna dood op de kant. En wat het ook niet beter maakt... is dat mensen allemaal bizarre troep in het water pleuren. Ja, scooter, de winkelwagen, opgeblazen dode egels, gasflessen. Ja, hier. Weet je, je, je zwemt hier... Eh, als ik thuis ben, dan wil ik ook gewoon een fijne omgeving hebben. Je wil ook geen winkelwagentje in je woonkamer? Nee, ik wil ook geen winkelwagen in mijn, in mijn, in mijn woonkamer. Ja, de gemeente onderzoekt het lek en gaat de vijver bijvullen. En ook wordt het afval opgeruimd. Het weer dan. In de kustgebieden staat een krachtige tot harde wind. De meeste buien trekken naar het zuidoosten weg en de wind neemt af. Mogelijk klaart het ook even op. Het is een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt meer 3 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging.